met het NOS-journaal. De politie laat woensdag beelden zien van relschoppers in de Haagse Schilderswijk... die nog niet zijn herkend. Dat gebeurt op TV West en op politie.nl. Het gaat om tientallen mensen die na de dood van arrestant Mitch Henriques hebben meegedaan aan de rellen in de wijk, maar nog niet zijn opgepakt. Zij kunnen zich de komende dagen nog vrijwillig melden. Rond de Franse stad Lyon komt het verkeer weer langzaam op gang. De meeste boze boeren hebben inmiddels hun blokkades op de snelwegen opgeheven. Vanavond vergaderen de boeren over hoe het nu verder moet. Ze eisen onder meer een eerlijkere prijs voor hun producten. De grootste agrarische vakbond vindt dat de acties moeten stoppen... omdat de Franse regering heeft aangeboden 600 miljoen euro voor de sector uit te trekken. Nederland stuurt vluchtelingen uit Jemen zeker een half jaar lang niet terug. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. De Jemenieten krijgen ook opvang in Nederland. In Jemen woedt een bloedige strijd. Rebellerende Houthis vechten tegen het regeringsleger... dat gesteund wordt door een internationale coalitie. De Britse uitgever Pearson verkoopt de zakenkrant Financial Times voor 1,2 miljard euro aan het Japanse mediabedrijf Nikkei. Er gingen al langer geruchten over een verkoop. Volgens de topman van Pearson is het voor de toekomst van de krant beter als die deel gaat uitmaken van een internationaal en digitaal nieuwsbedrijf. Koper Nikkei is de grootste mediagroep van Azië op het gebied van zakelijk nieuws. En de 18e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Hij kwam solo over de streep. Zijn landgenoot Pierre Roland eindigde op ongeveer 40 seconden als tweede. De gele trui van Chris Froome kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement behoudt Robert Geesink zijn zesde plaats. Het weer vanavond blijft het droog en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar minimaal 10 graden. Morgen opnieuw zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Apeldoorn-Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 3 kilometer. De A4 hoofdvliet vlaardingen tussen Pernis en het Ketelplein 4. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en de afrit Berkel en Roderijs 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Aansluitend op de A20 groep van Holland naar Gouda tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein 5 kilometer na een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén moet worden weggesleept daar. De A27 Utrecht-Breda tussen Knoop het Everdingen en Noordeloos 7 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen.